De 25-jarige jihadist doodde in de supermarkt twee mensen. Daarvoor had hij al een vrouw doodgeschoten van wie hij de auto stal. Een agent die gisteren de plaats van een groep gijzelaars innam... is vannacht aan zijn verwondingen overleden. President Macron noemde hem een held. Van de 90 Britse hooligans die gisteren in Amsterdam zijn opgepakt... zitten er nog 35 vast. De politie zegt dat ze zich voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tegen Oranje... op de wallen hebben misdragen. Ze gooiden flessen en andere voorwerpen naar de politie... of waren betrokken bij mishandeling. De supporters die inmiddels zijn vrijgelaten hadden een kleinere rol in de opstootjes en krijgen alleen een boete. De politie en de officier van justitie bepalen eind van de middag of nog meer van de opgepakte Britten vrijkomen. In Maastricht zijn vannacht agenten aangevallen door tientallen mensen. Ze gooiden met stenen en glas naar de politiemensen. De agenten waren afgekomen op een grote vechtpartij in een uitgaansgelegenheid in het centrum van Maastricht. Volgens de politie was de sfeer op straat grimmig en keerde menigte zich tegen de agenten. Politiehonden werden ingezet om de groep uit elkaar te drijven. Een van de aanvallers is gearresteerd. De Schotse schrijver Philip Kerr is overleden. Hij is vooral bekend van een reeks historische thrillers... die zich afspelen in het Duitsland van de jaren 30... tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog die hierop volgde. Ook is hij de auteur van de kinderboekenserie Kinderen van de Lamp. Kerr was 62 jaar. Het weer bewolkt en wat regen of motregen. In het zuidoosten schijnt ook af en toe de zon.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 Take me on a trip, I'd like to go. His confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm I like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake.